Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De problemen met de rioolwaterzuivering in het Brabantse Haps duren nog zeker tot morgenmiddag. Volgens het waterschap A en Maas kan er pas dan een noodoplossing komen. Vanwege een stroomstoring werkt de zuiveringsinstallatie niet... en krijgen 90.000 huishoudens in de gemeente Land van Kuik... en een deel van de gemeente Maashorst de oproep om zo min mogelijk water te gebruiken... en de wc zo weinig mogelijk door te spoelen. Om te voorkomen dat het rioolwater op straat terechtkomt... wordt het tijdelijk geloosd in de Maas. Koning Willem-Alexander heeft in Amsterdam het Suriname Museum officieel geopend. Hij prees het doorzettingsvermogen van de mensen die het nieuwe museum in vier jaar tijd mogelijk hebben gemaakt. De koning sprak van een bijzondere dag, ook omdat Suriname vandaag 50 jaar geleden onafhankelijk werd van Nederland. Hij feliciteert het land ermee en kreeg daarna een rondleiding in het museum. Daarin is aandacht voor de jarenlange slavernij en de koloniale overheersing... maar ook over de recentere geschiedenis zoals de decembermoorden van 1982... Ook de flora en fauna en cultuur van Suriname komen aan bod. De Tweede Kamer wil af van de bevoegdheid van de minister van Justitie... om tegen het Openbaar Ministerie te zeggen of iemand moet worden vervolgd of juist niet. Een meerderheid stemde voor het voorstel van D66 om deze regel uit de wet te halen. De partij wil zo voorkomen dat iemand die aan de macht is het OM kan opdragen... om bijvoorbeeld een tegenstander te vervolgen. Ajax heeft ook zijn vijfde wedstrijd in de Champions League verloren. De Amsterdammers gingen in eigen huis met 2-0 ten onder tegen Benfica. Ajax is nu de enige club in deze editie van de Champions League die nog geen punten heeft. Het doelsaldo is min 14. Het weer, in de loop van de avond minder buien en vooral vannacht op veel plaatsen mist. Minimaal rond het vriespunt. Morgen overdag eerst mistig, later laaghangende bewolking. Met weinig wind wordt het rond de 6 graden. In de mist hooguit een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog wat vertraging op de A2. Den Bosch, Amsterdam bij Breukelen. 4 kilometer en een kwartier op onthoud. Bergingswerkzaamheden houden daar twee rijstroken dicht. Bij knooppunt Burgerveen op de A4 gaat het een stuk beter. Vanuit Amsterdam naar Den Haag nog 7 kilometer file. Vanaf Badhoevedorp 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar vrij. 20 minuten vertraging ook op de aansluitende A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam over Amstel 4 kilometer kilometer file en een half uur tijdsverlies.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 Een goedemorgen luisteraars en welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz op deze ijskoude zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Het eerste uur hebben we een lekkere mix gedraaid van mainstream jazz en daar gaan we in het tweede uur gewoon mee door. En de artiest van de dag, degene waarvan ik een anders ga draaien... is Chad Baker. En uh, Chad Baker staat dan ook weer klaar hier als tweede. En ik heb een opname van uh, Chad... En dat is, dat is getiteld The Complete 1955 Holland Concerts. Alweer bijna een eeuw geleden eh, toerde uh, Chad Baker met een aantal makkers van hem, Dick Twardzik op piano, Jimmy Bons op bas en Peter Litman op drums. En ze traden op in eh, zowel het eh, Concertgebouw in Amsterdam en het oude Koerhuis in Scheveningen. En van eh, dat Koerhuis in Scheveningen, van die opname, draai ik nu het nummer Imagination. Thank you. Now a very pretty ballad from an early Pacific Jazz album of mine, quartet album featuring Russ Freeman. It's called Imagination. dat was de zoetgevoisde, zou Willem Duits zeggen, trompet van uh, Chad Baker. Dan eh, heb ik nu iets eh, weer helemaal wat anders. de Cannonball Adderley Quintet, de beroemde alt-saxofonist. Het was eigenlijk een van de eerste jazzconcerten die ik in mijn jonge jaren eh, bezocht in het eh, oude koerhuis... waar ook de vorige opname plaatsvond van Chad Baker in Scheveningen. Eh, maar dit komt niet uit het koerhuis, dit komt uit San Francisco. De Cannibal, Adderley Quintet in San Francisco. En naast Julian Cannibal Adderley op alt horen we... zijn broer Ned op cornet, Bobby Timmons op piano... Sam Jones op bas en Louis Hayes op drums. En ze spelen You Got It. Absolutely. Cannonball Cannibal Adderley met zijn quintet. Prachtig nummer, You Got It. Dan eh, heb ik nu wat van Ray Brown trio klaarstaan. Ray Brown, die natuurlijk jarenlang Oscar Peterson begeleidde... heeft ook eh, veel met een eigen trio gespeeld. Eh, bestaande uit... dan moet ik even hier kijken, ja. Ray Brown op bas natuurlijk. Gregory Hutchinson op drums en uh, Geoff, Geoff Kiezer op piano. En hij bracht een serie van vier cd's uit, getiteld Some of My Best Friends Are. En dan kwam er Some of My Best Friends Are Guitarists, Piano Players, uh, Players en de laatste Some of My Best Friends Are Singers. En van die cd ga ik wat draaien, namelijk met zangeres Marlina Shaw ga ik eh, draaien het nummer At Long Last Love.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 Herb Ellis op gitaar, Ray Brown, die we net ook al hoorden, op bas... en Elvin Stoller op drums. Het komt van de eh, LP The Genius of Coleman Hawkins. Luistert u naar In a Mellow Tone. in a Mellow Tone. En... Eh, ZFM Jazz. En dan <clears throat> gaan we weer door met eh, de featured artist eh, van vanochtend, Chad Baker. Van de LP Chad Baker The Legend... waar we Chad uiteraard op Tom Petro, Herb Geller op alt... Jack Montrose op tenor, Bob Gordon op eh, bariton sax, Russ Freeman piano en Shelly Mann op drums. Eh, Bob Gordon op bas bedoel ik natuurlijk, geen bariton sax. Gaan we luisteren naar een standard, The Lady is a Tramp. was uh, eh, Chet Baker met The Lady is a Tramp. En dat was natuurlijk Bob Gordon, wel op bariton sax. En op de bas hoorden we eh, Joe Mondragon. Dan eh, een opname van het Gene Harris Scott Hamilton Quintet. Scott Hamilton die toerde de afgelopen weken weer, dacht ik, een beetje door Nederland. Hier horen we Gene Harris op piano met Scott Hamilton... die rond Scott Hamilton die door Nederland toerde... op de Sax, Herb Ellis op gitaar... wederom Ray Brown op bas. Waar vind je hem niet eh, op eh, dit soort opnames? En Harold Jones op drums. Het komt van eh, de CD At Last... en het nummer is getiteld After You've Gone. dat was even lekker swingen met Gene Harris en Scott Hamilton Quintet. We gaan wat vocaals doen. Eh, de Canadese zangeres-pianiste Diane Kroll. En uh, from de CD The Girl in the Other Room uh, draai ik Stop This World. En Diane wordt begeleid door Anthony Wilson op gitaar en John Clayton op bas. Diane Kroll, Stop This World. stop this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show. Hold the phone better days this girl has known. Better days so long ago. Hold the phone, won't you? Stop this show. Well, it seems my little playhouse is falling down. I think my little ship has run aground. Feel like I'm in the wrong place. My state of mind is a disgrace. So won't you stop this game? Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's ruining me. smart for my own good. I just don't do the things I know I should. There's bound to be some better way. I just got one thing more to say, and that is stop this game, deal me out I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's wrecking me, yeah. Diane Kroll, Stop This World. Dan eh, gaan we wat Nederlands draaien. Het eh, Frits Landersbergen kwartet. Frits die eh, startte een paar jaar geleden het nieuwe label ESP. En daar is ook, op dat label is ook de tribute CD Take 5 uitgebracht. En u snapt hem al, een tribute Take 5 betekent de muziek van Brubeck en Desmond. Hier uitgevoerd door Frank Robert Schuiten altsax, Rossano Sportiello op piano, Edwin Goodold Edwin Corsilius op bas en Frits zelf natuurlijk op drums. Een eh, echte Dave Brubeck classic, It's a Reggae Waltz. Frits Landersbergen kwartet met It's a Reggae Waltz van de CD Take 5. We blijven nog even in eh, de Nederlandse jazz en gaan luisteren naar Greetje Kouwveld. In 15 eh, en 16 eh, december 2016 dook ze de Studio Leroy in, in Amsterdam. En Greetje die kwam daar tegen Ak van Rooyen, die leefde natuurlijk toen nog op flugelhorn. Jan Menu op baritonsax. We konden hem laatst nog horen bij Jazz in Zandvoort. Maarten van der Grinten op gitaar. En Jan Voogd op bas. De cd die ze toen opnamen in 2016 was getiteld A Song for You. En Geetje zingt daarop... Alright, okay, you win. was eh, een swingende Geetje Kouwveld... met eh, een fantastische begeleidingscombo... Eh, met onder andere Jan Menu op bariton. Dan lopen we toch weer zo'n beetje naar het einde. Ik heb nog zo'n acht minuten. ik draai het laatste nummer van de artiest van vanochtend, Chad Baker. en dit is een opname die in Nederland gemaakt is in Studio 44 in Monster op 25 mei 1983. waar het wordt begeleid door eh, een eh, aantal Franse en eh, ja, Franse sidemen. Geralier, Michel Geralier op piano. Ricardo Delfra, geen Fransman, op bas. En Philippe Catherine, de Belg, op gitaar. Luistert u naar Chad Baker en Mr. B. En dat waren voor vanochtend de laatste klanken van Chad Baker... die we extra in eh, het virtuele zonnetje hebben gezet. En dat betekent, beste luisteraars, dat we alweer aan de laatste opname... van deze ZFM Jazzochtend uh, eh, toe zijn. Ik hoop dat ik, eh, ondanks het koude weer... toch wat warmte met deze muziek in de huiskamer heb kunnen brengen. En we gaan eruit met het orkest van Ray Anthony. Ik hoop u een van de volgende keren weer aan uw toestel te treffen. En voor nu wens ik u nog een hele prettige zondag. En tot volgende week bij een van mijn collega's... met weer een uitzending van ZFM Jazz... Eh, de langstlopende, het langstlopende programma op eh, ZFM uit Zandvoort. Ray Anthony en his orchestra, Perdido.